Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oetse door geweld om het leven gekomen. Ook is iemand zwaar gewond geraakt. Hoe de slachtoffers zijn omgekomen is volgens de politie nog onduidelijk, maar er is gestoken en geschoten. Ook is bekend dat een agent een schot heeft gelost en dat daarbij iemand is geraakt. De schiet- en steekpartij in Hoensbroek vond plaats op straat. De toedracht is nog onduidelijk. Ook is de identiteit van de slachtoffers nog niet bekend. De provincies krijgen van staatssecretaris Atsma het advies om tijdelijk de milieuregels voor tuinders te versoepelen. Door de EHEC-bacterie in Duitsland ligt de export van groenten grotendeels stil. De tuinders hebben daardoor een overschot dat ze niet kwijtraken. Ze moeten eerst proberen om de groenten te laten composteren. Dat kost geld en als de tuinders dat niet hebben, moeten de provincies volgens Atsma toestaan om de groenten uit te strooien over het land. Normaal gesproken wordt dat gezien als het storten van afval, maar Atsma wil een uitzondering op die regel. Bij een bomaanslag op de moskee in Tikrit in Noord-Irak zijn 17 doden gevallen en 55 mensen gewond geraakt. De bom ontplofte na het vrijdaggebed bij de ingang van een moskee. Die staat in een beveiligd gebied waar overheidspersoneel en politiefunctionarissen wonen. Onder de doden zouden een rechter en een hoge politiefunctionaris zijn. De Formule 1 Grand Prix van Bahrein wordt later dit jaar alsnog verreden. De race was eigenlijk op 13 maart ingepland als opening van het Formule 1 seizoen, maar ging toen niet door vanwege de onrust in het Arabische land. De race is nu op 30 oktober, zegt de regering van Bahrein. dat betekent dat de Grand Prix van India moet worden verplaatst. Waarschijnlijk wordt dat de laatste race van het seizoen in december. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Morgen zonnig en warm. In het noorden en noordwesten wordt het door een frisse noordoostenwind ongeveer 20 graden. In de rest van het land loopt de temperatuur morgen op naar 23 tot 28 graden. Dit was. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Prins Klausplein 2 eh, kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Noord 2 en voor het knooppunt Kleinpolderplein nog eens 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt Debrechtseplein 2 kilometer. Kapotte vrachtwagen zorgt voor lange file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de afritten en en Den Dolder 6 kilometer, de rechte reishok is daar dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Hilversum over de A1 en de A27.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 21 e jarige Euro Breakdown, aflevering 22 daarvan. vandaag weer de 3 e juni van 2011. Deze week 19 stijgers, 4 zittenblijvers, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. En deze week zien we niet meer terug in de lijst. De Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, Kate Perry, Kanye West en E.T. En You and Me at Six featuring uh, Shitty en Rescue Me zien we ook niet meer terug. Snelstijger hebben we al voorbij horen komen. Die Age of Glory van Lady Gaga ging 12 plaatsen omhoog. sneller: Britney Spears, Till the World Ends. Zij zakt deze week 9 plaatsen. Langs genoteerd, dat is Lady Gaga Born This Way en Rihanna met SNM. Beide staan alweer 16 eh, weken in de lijst. Kijken wij nog even in de geschiedenisboeken van 3 juni. Komen we dan op 1973 tegen. Tijdens een luchtvaartshow bij Parijs stort een Russische Topolov TU-144 neer. Er vallen 15 doden, onder wie 6 bemanningsleden. En in 1994 was een beetje de laatste overwinning denk ik voor Belgische voetbal. Het Sabiaanse voetbalelftal die eh, verloor namelijk van de Belgen met 9-0.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 I work my nine to five, cut my check. women it in. You want your men that respect what I do, please accept my Go know you love it. How we smart enough to make these millions, strong enough to bear children, children. Then get back to business. I'll take you to the candy shop I'll let you eat the lollipop Go ahead girl and don't you stop Keep going till you hit the spot Whoa, I'll take you to the candy shop taste what I got I'll have you spending all you got going hit the spot Whoa, you can have your way how do you want it?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 Alright, get on top, bouncing around like a low rider. I'm seasoned red, but when it comes to the shit, work, out web that you can play with the stick I'm trying to explain, baby, best way I can Imagine in your mouth, girl, not in your hands I'll take you to the candy shop, shop. I'll let you lick the lollipop I'm the hot girl and don't you stop, you stop Keep going till you hit the spot Whoa. I'll take you to the candy shop Give it to me, baby, nice and slow Climb on top right like you're in the rodeo You ain't never heard a sound like this before Cause I never put it down like this before As soon as I come through the door, she's pulling on my zipper It's like a race who can get undressed quicker How ironic, how ironic is the watching my thorns I've been thinking about that ass after I'm gone I touch the right spot at the right time Lights on the lights, I feel like from behind So seductive, you should see the way she whine Or it's slow-mo on the floor when we grind I'll take you to the candy shop. dan dan dan shop up ba ba ba dan Candy candy Shop, shop, lolly, lolly, pop, pop Don't you, don't you stop, stop I'll take you to the candy shop Een vierde week dat ze in de lijst staan. De baseballs en de candy shop. Vorige week nog terug te vinden op 22. Eh, deze week omhoog naar 16. Daarvoor Beyoncé en Run the World Girls. Hij eh, blijft zitten op eh, nummer 17. En ook winst is er deze week weer voor Pitbull, Neo, Everjack en Neer.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 Met Short van Dam. A far l'amore comincia tu. amore comincia tu Se lui ti porta su un letto vuoto Il vuoto daglielo dietro a lui Fagli vedere che non è un gioco Fagli capire quello che vuoi A far l'amore comincia tu A far l'amore comincia tu E se si attacca col sentimento Portalo in fondo ad un cielo blu Le sue paure di up my finger It feels like more than just a Giving up on us. California King Bad. In haar vierde week doet ze het goed hoor. Van 15 weer omhoog naar eh, nummer 12. Op nummer 20 deze week Enrique Iglesias samen met Usher en The Dirty Dancer. Op nummer 19 vinden we dan eh, Alexander Stan en Mr. Saxo Beat. Van uh, 24 gingen die omhoog naar nummer 19. Owl City en Alligator Sky zak van 13 naar 18 in de tiende week. Beyoncé Run the World Girls blijft zitten op 17 in haar zesde week. De baseballs en de Candy Shop gaan eh, zes plaatsen omhoog in de vierde week naar 16. En ook zes plaatsen winst, maar dan 5 weken in de lijst Pitbull, Neo, Afrojack, Nayer en Give Me Everything Tonight. Bob Sinclair en Rafael Cara Far L'amour in de vierde week omhoog van 20 naar 14. Eh, Bruno Mars en de Lazy Song Zak deze week van 10 eh, naar 13 en dat alles in zijn 13e week. Rihanna, de California King staan staat nu 4 weken in de lijst. Gaat van 15 omhoog naar eh, nummer 12. En op 11 blijft zitten in de 6e week de Scouting for Girls en Don't Want To Leave You. Here's a song you can sing along to For when I've hey, when I'm gone away It's a silly tune I wrote for you, for you You can sing it every day You can sing it every day I don't wanna leave you And the days seem far too long And the days seem far too long Well, I'll be there If you're ever scared, if you're ever scared. You can hear me sing along so long, so long I didn't know you'd be gone for so long side. It's a new generation. Worldwide. party people. Get on the floor, red one. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train. the truth, I'm like Inception. I play with your brains. So I don't sleep or snooze, snooze. and back it up like a Tonka truck. Dive it. cone. Baby, if you ready for things to get de 13e week gaat de plaat opeens weer omhoog. Jennifer Lopez en Pitbull on the in de 13e week van 9 omhoog naar 8. En de vraag hoe komt dat nou? Dat komt door Polen, want daar staat hij gewoon opeens in de top 3 deze plaat. VFM Westkust, weerbericht. Vandaag hebben we prachtig zomerweer gehad. Vanmiddag werd het zo'n maximale 24 graden. Vannacht blijft het dan vrij helder, maar ook wel kans op een klein wolkenveldje over onze regio. Het blijft wel droog en koelt af naar een graadje of 13. Noordoostelijke wind die eh, overwegend matig. Morgen opnieuw prachtig weer, veel zonneschijn. Het blijft wederom droog en het wordt gemiddeld over de regio zo'n 24 graden. De noordoostelijke wind morgen die bijt eh, aan land matig, aan zee vrij krachtig. Zondag, de laatste dag alweer van je weekend, schijnt de zon ook weer flink en blijft het nog altijd droog. Noordoostelijke wind dan over land matig, aan zee krachtig. De temperatuur zal nog op zo'n maximale 21 graden. Het ritme van Van Dam. 106.9 ZFM ZFM fight it I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that komen we op plek 6 tegen Adele, Someone Like You. Acht weken lang staat ze nu in de lijst en van 12 gaat ze omhoog naar nummer 6. En voor Kesha met Blow, die staat 6 weken in de lijst en blijft eh, zitten op een eh, nummer 7. Vorige week op 6, deze week op 5 en in totaal alweer 7 eh, weken in de lijst. Ik heb het over Chris Brown en Benny Benassi en The Beautiful People. in de Beautiful People. In de lijst heb ik nog eh, één zitten blijven. Twee stijgers en één zakker. En de zitten blijven die vinden we trouwens op nummer 4 nu meteen al Ina en de Sun is Up. De tiende week blijft zij weer zitten op nummer 4. onze Roemeense schone Ina het niet om in de top 3 te komen. De drie platen in de top 3 die, eh, blijven wel hetzelfde. Alleen staan ze allemaal wel op een, eh, een andere plek vandaag. We beginnen gewoon met de dame die dan op eh, nummer 3 te vinden is.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 Zij zit bij de snelste stijger. bij de genoteerde en ook nog eens in de top 3. En wel van 3 naar 2 dus met de single Judas. Eh, Alweer de zevende week dat deze plaat terug te vinden is in de lijst van Europa. Net niet de bovenste tray. die is namelijk voor eh, Snoop Dogg en eh, David Guetta. In de 11 week hebben ze eindelijk die bovenste tray te pakken. En de single natuurlijk Sweat. Can you be my Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can, I can make you give it up, give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach so you can, you can, and never take me out till you can taste the wind.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 En Alexis Jordan Happiness moet haar nummer 1 positie afgeven aan Snoop Dogg en David Guetta en Sweat. Volgende week weer een hele nieuwe lijst voor je klaar. Dan weer eh, vanaf 3 uur hier op CFM Zandvoort jongens voor uh, Je Weekend In zitten al helemaal klaar.